In de week ervoor was dat nog 12 procent. De VS meldt ook de eerste Omicron-doden. Het gaat om een man van in de 50 die niet was gevaccineerd en ook andere gezondheidsproblemen had. Hij was ook al eens eerder besmet geraakt met corona. Influencers die op sociale media informatie delen over beleggen... houden zich lang niet altijd aan de regels. Dat zegt toezichthouder AFM na onderzoek. De financiële influencers zijn volgens de toezichthouder niet altijd neutraal en transparant. Ze adviseren bijvoorbeeld om een rekening te openen bij een bedrijf dat hen daarvoor een vergoeding geeft. Dat mag niet, zegt de AFM. Ook prijzen influencers soms risicovolle en ingewikkelde financiële producten aan... waardoor volgers veel geld kunnen verliezen. Nieuw-Zeeland stelt versoepelingen uit vanwege de Omicron-variant. Het land had aangekondigd dat inwoners van Nieuw-Zeeland vanaf half januari weer zonder quarantaineplicht het land mochten binnenkomen, maar dat is uitgesteld tot eind februari. Ook wordt de quarantaineplicht verlengd van 7 naar 10 dagen. Het was al bekend dat buitenlandse toeristen sowieso niet voor eind april Nieuw-Zeeland in mogen. Bij een ongeluk op de A28 bij Hogeveen zijn aan het eind van de avond meerdere mensen gewond geraakt. Een van hen raakte ernstig gewond. Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Volgens RTV Drenthe botsten twee vrachtwagens op elkaar. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Vanwege het ongeluk werd de A28 in de richting van Meppel afgesloten bij Zuidwolde.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 And when that blue You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white.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 Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. that I lost. Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have, but you won't be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have, but you won't be who you are.